Freddy van Tijn met het NOS-journaal. De organisaties achter de Gouden Kalveren kunnen zich niet vinden in de verontwaardiging die is ontstaan... nu de eerste genderneutrale Gouden Kalveren allemaal naar mannen zijn gegaan. Gisteravond werden de Nederlandse filmprijzen uitgereikt. De acteurs Vetja van Uet en Jorik van Wageningen kregen de belangrijkste acteursprijzen. Critici vinden dat vrouwen worden benadeeld... doordat er geen aparte categorieën meer zijn voor mannen en vrouwen. Ze zeggen onder meer dat er voor vrouwen minder dragende rollen zijn... waardoor ze automatisch minder kans maken. En dat prestaties van mannen doorgaans hoger worden gewaardeerd... dan die van vrouwen of genderneutrale personen. Er zou dus een onbewust vooroordeel zijn. De Taliban hebben geen Afghanen gedagvaard die als tolk voor Nederland hebben gewerkt. Dat schrijft Amadoula Wazik, een hooggeplaatst lid van de Taliban-regering, op Twitter. De NOS meldde gisteren dat tolken in Afghanistan die voor Nederland hebben gewerkt... brieven hebben gekregen van de Taliban waarin ze opdracht krijgen om voor de rechter te verschijnen... en dat de Taliban dreigen dat ook hun familie kan worden vervolgd als een tolk zelf niet komt opdagen. Volgens Waziek zijn het verzinsels om het land uit te komen... maar bronnen stellen tegenover de NOS dat Nederlandse ministeries de dreiging serieus nemen. De Amerikaanse voetbalcompetitie voor vrouwen staat op zijn kop. Deze week werd coach Paul Riley bij North Carolina Courage ontslagen... wegens beschuldigingen van seksueel misbruik. De competitie ligt het weekende helemaal stil... en de Amerikaanse bond maakte vrijdag bekend dat de voorzitter, Liza Baird, ook is opgestapt. Zowel de Amerikaanse bond als de Wereldvoetbalbond, de FIFA... heeft inmiddels een voorlopig onderzoek ingesteld naar aanleiding van de beschuldigingen. Het weer. Op steeds meer plaatsen regen.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 Op de A10 Oost richting de A10 Zuid staat tussen knooppunt Watergaasmeer en knooppunt Amstel 3 kilometer file. Vanwege een ongeluk zijn twee rijstroken dicht en heb je 10 minuten vertraging. Op de A10 Zuid richting de A10 West is ook een ongeluk gebeurd.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 Me pones mal que large, la camisa small. Como la dieta keto, por si me controlo y me quedo quieto. Aunque quiero comerte todo eso completo. Desde ese culo me volví un teco, eh. Micro, dosis, rola, oxi. Pensando solo había un Ya yo le di la posi me pueda elevar.